Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. loop ik al de hele week met mijn stem eh, te rommelen. Maar een uur van de uitzending dacht ik van nou, misschien ga ik het toch nog wel redden tot tien uur eh, vanavond. Goedenavond, Indie 501, elke donderdagavond bij Radio 501. Leuk dat je aan je pc gekluisterd zit. Je hoorde hakkie als eerste plaat met Song Away. Een bandje dat een tweetal jaar geleden een, eh, ja, redelijke sensatie was. Vandaar ook opgevolgd door In Excess en New Sensation. Een vaste luisteraar van dit programma die uh, mailde mij van de week nog. Weet je dat eh, eh, woensdag Freddie Mercury 19 jaar geleden is overleden? Ja, zei ik, uh, best onbesteld. dat wist ik. Ga je er nog aandacht aan besteden tijdens de Indie 501? Nou, dacht ik, dat kan ik best wel eens gaan doen. Maar dan ga ik het wel persoonlijk benaderen. Dus mijn persoonlijke relatie met Freddie Mercury. Hoewel we elkaar nooit de hand geschud hebben, heb ik toch wel een zekere relatie met deze man. En dat is eh, ja, in de jaren 80 eh, begonnen. Ik zal je straks het eerste plaatje laten horen eh, ja, wat de kennismaking met Queen voor mij was. Maar ik vind het wel leuk om je eerst even de allereerste, ja, mijn allereerste favoriete plaatje ooit te laten horen. Het jaar 1981 spreken we dan. Toen was ik, toen was ik zeven jaar en toen was deze veelvuldig te horen en te zien op televisie. Met in de gelederen Jim Diamond, waar ik ook eh, nog uh, ja, van heb leren waarderen laden. Hier is PhD, I Won't Let You Down. You ask me if I'm happy here, Don't doubt about it. You ask me if my love is clear, want me to shout it. zolang het me lukt om tussen de platen door te hoesten, hebben jullie er in ieder geval niet zoveel last van. Cream en White Room op radio 501.nl tot 10 uur de Indie 501. Mijn naam is Rob de Geel. Leuk dat je luistert. Mogelijk zijn er ook wat eh, Freddie Mercury eh, fans bij, want daar gaan we aandacht aan eh, besteden. Gisteren, 19 jaar geleden, dat hij is overleden. En ja, ik heb zeker een aantal momenten in mijn leven gekend waarbij Queen zeer welkom was qua muziek. Was bij deze plaat wat minder was namelijk de periode dat mijn moeder mij leerde om eh, ja, wat in het huis te gaan doen. Dus eh, me bezig gaan houden met het huishouden. Nou, dat ging niet echt heel erg goed. Tot eh, mijn rolmodel Freddie Mercury met hoofddoek op en stofzuiger in de hand op televisie kwam. Was ik toch dan weer minder blij mee. Here's Queen op Radio 501. And I want to break free. sky. The silence makes me nervous, I feel down. How can it be what should have been? Hearts can fade away, now I feel weak today. It will fade into can I stay these days? voor jou voor deze week. oeh en Veet op Radio 501. Ik denk dat ik nu ook echt werk ga maken van mijn eh, Joe Cocker promotieactie. Unforgiven is de, de single die ik eh, vorige week draaide en waar ik eh, zwaar van ondersteboven ben. Ik denk dat ik even honderd kopietjes hier eh, in het Radio 5 Leenpand pand ga verspreiden. En dan moet hij volgens mij wel binnenkort plaat voor je hoofd worden. Joe Cocker, hij verdient gewoon een, een comeback. De Indie 501 met elke week het letterspel. We zijn aanbeland bij de letter I. Je kunt me artiesten mailen of via de bobbelbox laten weten waarvan de naam met een I begint. Liedjes die titeltechnisch gezien met de I beginnen of een combinatie ervan. Dus een I-artiest die een I-liedje gemaakt gemaakt heeft. Studio at radio501.nl. En we hebben ook altijd eh, het spelletje Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week optreden in Nederland. En de eerste is eh, Mia. En ik, ik, schrok een beetje dat deze plaat alweer uit 2007 komt. Het is erg hard gegaan de afgelopen drie jaar. Ze heeft inmiddels alweer nieuw plaatwerk uit. Mia, en hier hebben we dan keuze nummer 2. En die komt uit Nederland. Ik heb het over Typhoon en het nieuwe plaatwerk heet Head Up. Dus hij lijkt op de Engelstalige tour te zijn gegaan. is, kan met een verstand begrepen worden. Alles met waarde komt via een andere weg binnen. De Woody Allen in me. Geniet mee van de geur van vastgemaaid gras. Lig erin, ruik er naar op het eind van de dag. de natuur en de plus serenade. Ik blijf hoffelijk. Schud kaders van me af alsof er stof op ligt. Blaas het eraf met een windvlaag. En ik beslis of het weg is of dat het zich geeft, verplaatst. We zijn lichtdraag. Laat me even weten via studio.radio501.nl wie helemaal wilt horen. Keuze nummer 1 is Mia en keuze nummer 2 is Typhoon. En de volgende plaats plaat ga ik, eh, ga ik gewoon niet aankondigen. Het is namelijk niet goed voor mijn eh, reputatie. In de jaren 90 vond ik het echt helemaal niks. Maar ik ben eh, zomaar onder de indruk van dit liedje. Misschien dat de documentaire van gisteren op Edzo 4 er ook mee te maken heeft. Take that! the summer's cold, the poison stops you looking old. You'll get a five-second warning for divided intervention, and the satellites are falling. Prepare for ascension as the earth looks on. The odds of probability of losing all capacity like a bullet to the head. It's an SOS, it's an SOS, It's an SOS, it's an SOS, it's an SOS. Like a bullet in the head. it's an SOS, it's an SOS. Aerosmith, Dream On. Straks eh, ga ik weer even het, eh, tweede moment eh, draaien dat Queen belangrijk was in mijn leven. Maar ik kwam een plaatje tegen van Bots. Misschien kennen jullie ze nog wel. Ehm, zeven dagen lang is geloof ik een groot hit. Dit liedje ken ik niet. Ik Ben toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Dus ik sta hem gewoon even in. Dat kan hier bij Radio 501 namelijk. some dus. Nou ja, heb je dat ook één keer in je leven gehoord? We schrijven het jaar 1988. En eh, we schrijven Nederland-Rusland. 3-1 eh, geloof ik uh, werd het. Hè? Een groot feest was het in, in heel Nederland. En ja, daar, daar dan herinner ik me Queen opeens weer. committed no crime and bad mistakes. is vaak hè, dat je van artiesten gratis hun muziek krijgt eh, als je er iets voor doet. Bijvoorbeeld even een Twitter eh, of Facebook eh, berichtje plaatsen. Zo ben ik ook aan deze gekomen. Heartbreaker van de band Girls. En ik vind hem leuk genoeg om hem binnenkort nog eens een keertje te draaien. Er is overigens eh, wel eh, bijna een wet aangenomen waarbij je bestraft eh, kan worden als je illegaal downloadt. de wet houdt in dat, als je, dat je drie waarschuwingen krijgt. En blijf je echt zo'n onverbeterlijke illegale downloaden, dan wordt de toegang ontzegd naar het internet. Dus ik hoop dat onze luisteraars allemaal heel eh, netjes hun muziek eh, eh, kopen in de winkel of via iTunes. Want anders <laughs> ben ik jullie straks kwijt. En dat wil ik toch niet. Want die etenfrequentie, daar moeten we nog eventjes voor doorsparen. Um, ehm, er gaan hier allerlei signalen af, bellen, alarmbellen. Het heeft er misschien mee te maken dat we bekend gaan maken welke artiest gewonnen heeft in het spelletje Live or Live vanavond. Het is 1-0 geworden voor Mia. 2007 was dit toch wel een knijter voor haar. opgepast, het is een eh, vrij agressieve dame. Dat geldt ook voor dit eh, op het eerste gehoor eh, lieftallige liedje. If you catch everywhere. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. records in the KGB. So, uh, no funny business. Are you already are. van NERD op Radio 5 alleen, Hypnotize You. Het nieuwe album schijnt wel ietsje beter te zijn dan het vorige album, maar eh, dit is, schijnt toch wel het hoogtepunt te zijn. Hypnotize You. Het is even tijd voor een eh, volgend onderdeel. So under zero en deze keer is het eh, de beurt aan een, eh, een, liedje dat de derde single was van het album Heavier Things. Een album dat uit 2003 eh, afkomstig is. Het liedje heeft ontelbaar veel awards gewonnen. Waaronder in 2005 de Grammy Award voor Song of the Year is van de blues singer-songwriter John Mayer... die een aantal maanden geleden nog het eh, best gevolgde Twitter-account had. Maar uh, had er geen zin meer in, dus hij eh, <laughs> heeft het lekker opgezegd, dat account. Dus die mensen moeten nu iets anders doen om hun tijd door te komen. En het nummer, ja, dat is Doorders. Hier op Radio 501. En eindelijk kan ik het zeggen, ja. Ik heb Doorders. Ik heb er twee, dan kun je dat zeggen voor de luisteraars, het gaat helemaal goed met Kim. Ze is bijna al zo groot als een peuter. En dat na vier weken. Volgens mij krijgt ze dagelijks slagroom gevoed of zo. Ik weet het niet hoor. I a girl. She puts the color inside of my world. But just like a maid.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 houden we van, hè? lekker direct. Lay Your Body Down. Je the Brandon Flowers op Radio 5 Lane en Crossfire. En daarvoor uh, Magnetic Man met Crossover. Vind ik leuk om eh, plaatjes aan elkaar eh, te koppelen. En zij was ook redelijk direct. Crossover en Come Inside Me. Je moet hem erop komen, zeg. Twee uur van de Indie 501. Je hoorde bij Barry al twee keer We Will Rock You in een speciale reggae-uitvoering dacht, daar kan ik ook nog wel een speciale er eh, tegenaan gooien. Dat eerste denk ik aan We Will Fuck You, maar die kon ik niet vinden. Die eh, zongen wij eh, zelf altijd op de middelbare school. Deze is in elkaar gedraaid door Ben Liebrand samen met Genesis. Mama, We Will Rock You 501. jaren 80 liefhebbers onder de luisteraars. Yo, de New op Radio 501 en eh, Take a Chance. In samenwerking met eh, Vicky Love. Nog tot 10 uur de Indie 501. Ik uh, lees hier even de Twitter van uh, eh, Bethoff. Die hou ik zo nu dan eh, wel een beetje in de gaten. En uh, Bethoff schrijft een uurtje geleden... Net eerste kopje koffie van vandaag gehad. Een espresso was gisteren bij de buren bezorgd. En die waren vandaag niet thuis. Had er hoofdpijn van. Ja, zo hebben we allemaal onze problemen. Hè? Ook onze nationale artiesten. Zullen we er eentje draaien voor Bethoff? Hier op 501. Even kijken wie dat ook alweer is. You ain't gon' find a dance with him. No. no. I got a better solution for you, girl. for Hier zit zit luisteraartje te plagen in eh, de babbelbox. Nou, moet ik maar gelijk even een eh, mooi liedje voor de draaien. Zoals gezegd, de promotieactie om dit plaat van je hoofd te maken is gestart.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 Is it time to leave those feelings? van Noah and the Whale. Er is een band naar vernoemd, joh, de Blue Skies op eh, Radio 5 alleen. We hebben straks nog het, eh, het Fool's Garden eh, moment. Er is ook een, uh, een bandje waarvan ik de Twitter in de gaten hou. En ze hebben wel een leuk bericht net zo'n drie kwartier geleden geplaatst. Namelijk Preparing a Christmas Present for You. Dat vind ik leuk van de jongens. Dat ze de, de enige fan in Nederland een, een kerstcadeautje gaan, gaan sturen. Er is ook een of andere maloot eh, op het idee gekomen dat hij met ehm, een schuif open doen en dan snel Barbara Streisand te roepen een hit zou kunnen scoren. En dat is hem nog gelukt ook. En dat heeft hij eh, met deze plaat gedaan. Nou is Night Train er heel erg blij mee, want van Bonnie M hebben ze nooit centjes gezien. Kunnen tenminste de rekeningen weer een beetje betalen. Night Train, hallo Biemelbaan. Himmel waren, es war vor deiner letzten Fahrt. Ich stand mit einem Mädchen am Bahnhof und wir sahen dich an. Sie sprang auf einen Wagen, da kam das Zeichen vor, sich gleich frei. Die Bimmelbahn, die zischte, mein Liebling wollte mit vorbei. lass mich doch nicht allein. Bye, bye, bye. Hallo, bin im Bahn, du wartest irgendwo am Abstellgleis. wo du stehst, doch keinen gibt es, der dein Ziel noch weiß. Mein Mädchen ist bei dir und dein Leben ohne sie, das will ich nicht. Ich habe große Angst, dass sie mich eines Tages vergeht. deiner Abschiedsfahrt. Auf dein langes Pfeifen und Stampfen bat ich jeden Augenblick. Hallo Bimmelbahn, bitte bring sie bald zu mir zurück. myself. Tried to find me another love, but I just turned out to be fooling myself. Cause, honey, I want you. I love you like I love myself, and I don't need nobody else. I love you like I love myself, and I don't when you need Brood Rood kwam binnen als verzoekje. Ah, ik koos even voor eh, mijn eigen favoriete track. Eh, I Love You Like I Love Myself. Eh, geen idee waarom ik eigenlijk dat als favoriete track heb gekozen. Er Zal wel iets van narcisme in zitten. De Indy 501 nog een kleine 12 minuten. We hebben straks hebben we ook nog ons... Ehm, ons, eh, ons Fool's Garden moment samen. Hè? Dus ben ik eh, vorige week eh, mee begonnen. En daar wil ik, dat vond ik zo leuk dat ik daar een vervolg aan ga geven. Dus zometeen een tweede track van Fool's Garden, tweede opeenlopende week. En straks vanaf 10 uur de geluid uit de bunker hip-hop show van GW Stijl. Mis het niet straks dus op Radio 5 alleen tot middernacht. En deze man kan eigenlijk ook niet ontbreken tijdens de Indie 501. Ik heb het over Michael Jackson. Er is een nieuw album uit. Maar als je het niet erg vindt, sla ik die even over. Grijp ik weer even terug naar History. They don't care about us. Ze weer de fantastische Grace Slick op Radio 5 Lane en Somebody to Love. Ik heb echt een hele, hele dag al het idee dat ik iets vergeten ben. En eh, nu ben ik erachter. Ik ben vergeten een liedje mee te nemen van uh, Dus dat doen we volgende week. Ik ga even lekker in stijl eh, afsluiten. afsluiten. GW Stijl, hij is binnen voor geluid uit de bunker. En uh, deze gaat hij vast wel waarderen. Hey, fijne week en tot volgende week. That is right. <laughs> fuck all y'all. Fuck all y'all. I Fuck. Oh, waar is dat eh, apparaat om de scheldwoorden weg te piepen? Oh, ben ik ook vergeten. nou ja. Fuck all y'all, man. That's right. Fuck all y'all. That is Money gone, fuck friends. I need a homie that know me when all these motherfucking cops be on me. I got problems, ain't nobody calling back. Now what the fuck is happening with my ball and cap? Remember me, I'm your homie that was down the brawl. Sipping Hennessy, hanging with the clowns and all. We used to do was drink brew, screw, and come and knew we had bitches by the dozens. Oh, uh, we fucking cousins, you can throw your middle finger if you feel me low. A nigga just got paid and we still was broke. It took time, but finally the cash was mine. All the rewards of a hustler stuck in the ground. Look around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all. around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers waiting to take a hustler's pace. and when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all. I need nobody. Uh-uh. I went from rags to riches, quick to socializing with the baddest bitches. Went from a bucket to a rag with switches. I'm seeing death around the corner. I'm bumping Doria, doing 90 cause I wanna. I'm getting high like I said it was some chocolate time mixed with some Indonesia. Watch me fry, and even though I know the cops behind me, hit the weed enough. I continue doing 90. Will I get caught? Another ticket, get the kick and caught. Fuck the law, give a shit, I'm even worse than before. I know they wanna see a nigga blurry, but I ain't worried. Still throwing these things, got me locked in these chains. Around, and all I see is snakes and faces, just like scavengers waiting to take a hustler's face. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck off.